van 7 uur. Dit is Maud Schreurs met het nws Journaal. Op Schiphol zijn vandaag opnieuw duizenden koffers achtergebleven... vanwege een storing in het bagagesysteem. Zo'n 6000 koffers van passagiers van KLM en KLM-partners... zijn niet met de vlucht meegegaan. Normaal moet een koffer na een dag terug zijn bij de klant... maar vanwege de aanhoudende problemen duurt dat in sommige gevallen nu langer, zegt KLM. Afgelopen weekend was er ook al een storing, toen bleven er 9000 koffers achter. Een republikeins congreslid gaat bij de Amerikaanse verkiezingen stemmen op de democratische presidentskandidaat Hillary Clinton. Richard Hanna zegt dat hij nooit een fan was van Donald Trump, maar dat zijn reactie op de Pakistaanse vader van een omgekomen Amerikaanse militair voor hem de deur dicht deed. Trump liet zich namelijk schamper uit over de ouders van de militair die omkwam in Irak. Hanna is de eerste republikein die openlijk met de partij breekt sinds Trump de kandidaat is voor het Amerikaanse presidentschap. Bij een busongeluk in de Amerikaanse staat Californië zijn vijf doden gevallen. Er zijn ook gewonden, maar hoeveel is niet bekend. Het ongeluk gebeurde toen de bus in het donker tegen de paal van een verkeersbord botste. De bus werd daarbij voor een flink deel opengereten. De 57-jarige chauffeur overleefde de crash en ligt in het ziekenhuis. De oorzaak van het busongeluk is nog niet bekend. En vandalen hebben in Noorwegen zeldzame rotstekeningen van 5000 jaar oud beschadigd. Dat gebeurde op het eiland Tro. Daar zijn vier tekeningen bekrast met een scherp voorwerp, waaronder de afbeelding van een skier uit de steentijd. Die afbeelding werd 22 jaar geleden gebruikt als pictogram van de winterspelen in Lillehammer. Inmiddels is bekend wie de twee vandalen zijn. Ze hebben er spijt van. Het weer vanavond blijft het regenachtig, vooral in het zuiden. Het koelt af naar een graad of 17.